Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De zes kandidaten het niet eens over de vraag of de partij te ver is afgeweken van haar middenpositie. In het tv-debat gisteravond zei kandidaat Wintels dat het CDA weer een fatsoenlijke middenpartij moet worden. Tegen kandidaten Buma, Spies en Bleker verbaasden zich daarover. Zij verdedigen het beleid van het kabinet Rutte. Bleker vindt dat er duidelijk is gewerkt aan CDA-punten. Van de kandidaten willen Buma, Van Torenburg en Keizer sowieso de Kamer in. De anderen weten het nog niet. 11% van de hbo-docenten heeft wel eens een zesje gegeven aan werk dat onvoldoende was. Blijkt uit een enquête van Algemene Onderwijsbond. Bijna een kwart van de docenten voelt zich wel eens onder druk gezet. Vooral het management wil graag dat studenten slagen. De AOB is blij met de resultaten van de enquête. Er wordt duidelijk uit hoezeer docenten onder druk staan. De grote bank van de Verenigde Staten, JP Morgan Chase, heeft onlangs grote verliezen geleden door risicovolle investeringen. In een paar weken tijd is 2 miljard dollar verloren op de beurs. Volgens een topman hebben medewerkers te veel geld gestopt in derivaten. Spreekt van zware fouten en domme keuzes. JP Morgan Chase kwam in 2008 juist vrij goed uit de bankencrisis doordat de bank relatief voorzichtig was. Een woonzorgcomplex in Landgraaf is ontruimd na een brand. De 18 bewoners en een aantal begeleiders moesten de nacht in het gemeentehuis doorbrengen. Voor de lichamelijk en verstandelijk gehandicapte bewoners werd daar een speciale ruimte ingericht. De brand in het huis De Schans ontstond rond half twaalf in de keuken. Het vuur was snel onder controle, maar er was veel rook. Het weer tot slot bewolkt met soms wat regen en vanmiddag vanuit het noordwesten ook af en toe wat zon. Maxima tussen 15 graden aan zee en 20 graden in het zuidoosten.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 De vorige keer stond geheel in het teken van de muziek van George Gershwin, die 75 jaar geleden overleed, maar wiens muziek nog veel in de jazz wordt gespeeld. Vandaag bestaat het menu uit composities van bekende jazzmuzikanten en dan ook door hen zelf uitgevoerd. En laat ik er maar meteen stevig beginnen. Met een verzoek van een trouwe luisteraar in Bergen op Zoom. Count Basie met een van zijn vele werkjes. Niet de al zo vaak gedraaide One O'Clock Jump, maar Swing the Blues. paasdagen van 2012 liggen alweer achter ons. Maar ik wilde toch als rustpunt even een stukje laten horen van de eerste Suite die pianist Oscar Peterson componeerde en die in 1984 op Goede Vrijdag wereldwijd werd uitgezonden. Samen met bassist Niels Henning Orsted Petersen en drummer Martin Drew speelde Oscar Peterson hier het vierde deel van deze paasuite: Why Have You Betrayed Me? Ella Fitzgerald, een halve eeuw Amerikaans populairste jazzzangeres, zong muziek van anderen. Maar in 1938 gebruikte zij een kinderversje om zelf een songtekst te creëren. En zo ontstond het Discut het Tasket, opgenomen met het orkest van Chuck Webb. En deze hit maakte haar meteen wereldberoemd. beroemd. picked it up and put it in her pocket She was trucking on down the avenue But not a single thing to do She went peck, peck, pecking all around When she spied it on the ground She took it, she took it My little yellow basket And if she doesn't bring it back don't return it. Don't know what I'll do. me again, again. Was it green? No, no, no, no. Was it red? No, no, no, no. Was it blue? No, no, no, no. Just a little yellow basket. die zegt, zegt Al Garner. Die zijn beroemdste compositie in 1954 voor het eerst op de plaats zette. Maar deze fantasierijke pianist heeft veel meer muziek gecomponeerd. Zoals de net gedraaide Part-Time Blues. Die nam hij een jaar voor Misty op met zijn trio dat verder bestond uit Wyatt Rudder op bas en Eugene Fatshurt op drums. Horace Silver was ook een grandioze pianist die de jazz met veel bekende thema's heeft verrijkt, zoals Doodlin, Quicksilver en Opus de Funk. Ik koos vandaag voor een niet zo bekende compositie van Silver, die in 1955 opnam met vibrafonist Mal Jackson, bassist Percy Hurst en drummer Connie Kay. Horace Silver met Wonder Why. someone new Someone naive enough to believe This time it's for real Breakups hurt Time and time again There's just no way Of getting makes it harder to believe next time it's for real baby you're just what I need just what I want while I know for a fact that it won't last long you better get out while you still can. The city sleeps, but I stay up all night. I sing along to bluesy heartbreak songs. Makes it harder to believe next time for you, Baby, you're just what I need Just what I want While I know for a fact It won't last long You better get out While you still can But if you're not impressed with a broken heart, I suggest you stay. Though it might seem I have lost all hope, I've got nothing left to lose. I can easily be persuaded and fall in love with you just what I want While I know for a fact That it won't last long You better get out While you still still can Hij zit op de grens van pop en jazz, de Nederlandse zanger Wouter Hamel. Hij schrijft heel veel van zijn muziek zelf en voor zijn eerste album componeerde hij alle nummers. Is ook het net gedraaide Just What I Need. De meeste componist onder de jazzmuzikanten is natuurlijk Duke Ellington. Zijn orkesten speelden meestal muziek van zijn hand en zelden kwam er muziek van anderen op het repertoire. Ja, enkele keer maar. Dat was, het was heel zuinig. Kiezen uit de enorme hoeveelheid muziek die Duke heeft opgenomen is dan ook moeilijk. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een uptempo blues. Play the Blues and Go met een kleine bezetting en Sam Woodyard als drummer. Thank was Five Brothers, een van de vele jazzthema's van baritonspeler Jerry Mulligan. In 1954 uitgevoerd in Parijs met zijn kwartet, waarin Bob Brookmeyer met zijn ventieltrombone de plek van trompetist Chet Baker had ingenomen. De Amerikaanse pianiste Patricia Barber zingt en speelt niet alleen op aparte wijze bekende songs, maar componeert ook veel muziek zelf zoals de song Morpheus van haar album Mythologies uit 2006. van het combo van tenorsaxofonist Wayne Shorter, van wie veel werk op, uh, zijn, eh, sorry, van wie veel werk echte jazzstandards zijn geworden. Met trompetist uh, eh, Freddie Hubbard en pianist Eddie Higgins speelde hij hier zijn eigen werkje Dead End. Lullaby of Birdland en zijn componist George Shearing zijn onverbiddelijk met elkaar verbonden. Door velen daarna uitgevoerd maar zo heeft Schiering het ooit bedoeld. Zo heet ook een stuk van de Australisch-Amerikaanse keyboardspeler Joe Zawinul, die een voertrekker is geweest in de fusion jazz. Ook dat Birdland is door velen gespeeld. Hier komt het zoals het eh, Joe Zawinul, wat een naam toch al die mensen, Joe Zawinul voor oren en ogen heeft gestaan. Tot aan nieuws reclame, Joe Zawinul en vele anderen met Birdland.